Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Citydijkers Dijkers met het NOS Journaal. Nog altijd zitten meer dan 30.000 bewoners en bedrijven in Haarlem en omgeving zonder stroom door een storing. Die ontstond rond 11 uur gisteravond door een explosie in een verdeelstation in Haarlem. Sindsdien zitten tienduizenden woningen zonder stroom. Een groot deel van de stad is getroffen, net als een klein deel van Spaarnwoude en Bloemendaal. Netbeheerder Liander is nog altijd bezig om een oplossing te vinden. Ziekenhuizen en artsen gaan samenwerken om agressie van patiënten aan te pakken. Afgelopen zomer bleek uit een enquête van de NOS en apothekersorganisatie KNP... dat agressie in de apotheken een groot probleem is. Het leidde tot veel erkenning bij collega's als fysiotherapeuten, huisartsen en verloskundigen... Hun koepels gaan nu samen met het ministerie van Volksgezondheid kijken hoe agressie in de zorg verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft al gezegd dat daarvoor meer geld beschikbaar zou moeten komen. In Amsterdam Zuidoost is gisteravond iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om een jongen van 17. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De politie heeft twee mensen aangehouden. De Britse koning Charles zal in zijn eerste kersttoespraak een eerbetoon aan zijn moeder geven, meldt de BBC. De toespraak wordt op eerste kerstdag uitgezonden op de Britse televisie, maar is vorige week al opgenomen. Het Britse Koningshuis heeft een foto gedeeld van het opnamemoment. En te zien is dat Charles de kersttoespraak houdt vanaf de plek waar voormalig koningin Elizabeth is begraven. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij minimaal een graad of 6.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 allemaal fijne dagen en een